12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het handelen van CDA-kamerlid Omtzigt rond de MH17 is schadelijk voor het verdere onderzoek van de vliegramp. Dat zegt voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Chippe Joustra. Hij vreest dat het ruimte geeft voor andere theorieën over de toedracht van de ramp. Omtzigt liet op een lezing in mei een Oekraïense man spreken en die vertelde dat hij meerdere vliegtuigen in de lucht had gezien toen de MH17 neerstortte. Later bleek dat deze man er helemaal niet bij was geweest. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de MH17 vanaf de grond met een Russische boekraket uit de lucht is geschoten. Brandpuntverslaggever Saker Kader, die gisteren werd opgepakt in Griekenland, zegt dat hij slecht is behandeld. Zo zou hij 30 uur zonder eten zijn vastgehouden. En ook zou hij bij een ondervraging al zijn kleren hebben moeten uittrekken. Hij werkte in Griekenland aan een reportage over vluchtelingen toen hij werd opgepakt. De Griekse politie zag hem aan voor een aanhanger van IS, denkt Kader. De verslaggever werd vanmiddag onder voorwaarden vrijgelaten. Morgen vliegt hij terug naar Nederland. In een loods in Oudenbos is meer dan 1000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt tussen kistjes met fruit in een koelwagen die in een loods stond. Vier mannen die in de loods aanwezig waren zijn direct aangehouden en later zijn nog twee mannen opgepakt. De waarde van de partij loopt in de miljoenen. De drugsvangst is niet de grootste ooit. Begin dit jaar werd er 4000 kilo coke onderschept in een loods bij de grens met België. Denemarken heeft zich als laatste Europese land geplaatst voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. In Dublin werd Ierland overtuigend met 5-1 aan de kant gezet. De heenwedstrijd was geëindigd in 0-0. Christian Eriksen was in Dublin met drie doelpunten de grote man. Nederland speelde in Roemenië een oefenwedstrijd. Oranje won met 3-0 de doelpunten van Depay, Babel en Luc de Jong. Het was de laatste wedstrijd van Dick Advocaat als bondscoach. Het weer. Vannacht bewolkt en lichte regen. Ook morgen grijs en bewolkt met af en toe regen.